Volgens de rechter was de moord zeer gewelddadig en is de kans groot dat de hoofdverdachte opnieuw in de fout gaat. Ook wordt hem aangerekend dat hij geen spijt heeft getoond voor zijn daden. Het welgestelde echtpaar King werd vorig jaar september doodgevonden in huis. De man die tien jaar lang drie vrouwen heeft vastgehouden in zijn huis... wordt verdacht van verkrachting en ontvoering. Dat heeft de openbaar aanklager in Cleveland bekendgemaakt. Tegen twee broers van hem, die ook werden aangehouden... zijn nog geen aanklachten ingediend. De vrouwen ontsnapten maandag uit Castro's huis. Volgens een gemeenteraadslid zijn de vrouwen blootgesteld aan langdurig seksueel en psychologisch geweld en hebben ze verschillende miskramen gehad. De zoektocht naar twee vermiste jongens in het Bunderbos bij het Limburgse Elslo is gestaakt na het invallen van de duisternis. Ochtends om 7 uur gaat het zoeken verder. De politie bewaakt het bosgebied. De zoektocht wordt gedaan door militairen van het Korps Mariniers. Ze zijn gespecialiseerd in het signaleren van veranderingen in het landschap. De broertjes van 7 en 9 zijn nog gezien bij een benzinepomp in Neerbeek in Limburg... waar hun vader heeft getankt. Filmregisseur Brian Forbes is overleden. Hij verfilmde in 1975 de klassieke science fiction thriller The Stepford Wives. Dit was ook zijn bekendste film, maar aanvankelijk geen succes. Later verwierf het een cultstatus. De verfilming van het boek van Ira Levin gaat over een echtpaar dat verhuist naar een chique buitenwijk... waar blijkt dat de mannen hun echtgenotes willen vervangen door robots. Brian Forbes is 86 jaar geworden. Het weer, vannacht valt van tijd tot tijd regen. Overdag is het overal droog, met in de middag ook af en toe zon.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 essa gata me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê.